Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hamas heeft woedend gereageerd op een aanval op een tentenkamp bij Rafa. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval... waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een hulporganisatie meldt dat tenten in brand zijn gevlogen. Hamas roept Palestijnen buiten Gaza op om te demonstreren tegen dit geweld. De Palestijnse president Abbas spreekt van een afschuwelijk bloedbad door Israël. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. De veiligheidsregio sluit niet uit dat er nog mensen onder het puin liggen... bij een ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. De hellingen van de garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis kwamen gisteravond naar beneden. Over slachtoffers of gewonden is niets bekend. Er is met speurhonden gezocht bij het puin, maar die zijn nergens op aangeslagen. Volgens hulpdiensten is het gevaarlijk om naar binnen te gaan. Aan de plafonds hangen stukken puin. De parkeergarage stortte rond 10 uur in. Het bezoekuur was toen al ruimschoots voorbij. Het ziekenhuis probeert contact op te nemen met bezoekers en medewerkers... die afgelopen avond in het ziekenhuis waren. In Emmen is een deel van het centrum vol water komen te staan doordat een waterleiding was gesprongen. Het water liep ook verschillende winkels in. Meer dan tien winkels hebben daardoor forse schade. De brandweer verwacht dat ze de komende dagen niet open kunnen. Het lek in de waterleiding is inmiddels gedicht. Door het lek kreeg een deel van de inwoners van Emmen ook minder water uit de kraan. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden.